uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tienduizenden mbo'ers hebben door de coronacrisis hun stage moeten afbreken... blijkt uit de rondvraag van de NOS. Vooral in de horeca, het toerisme en de uiterlijke verzorging zijn stages stilgelegd. De mbo-raad zoekt naar oplossingen, vooral voor studenten die in hun laatste jaar zitten. Mogelijk kunnen zij vervangende opdrachten doen... om te laten zien dat ze de benodigde vaardigheden beheersen. En als dat niet kan, dan moeten de stages na de zomervakantie worden afgerond. Door de coronacrisis worden er wereldwijd tientallen miljoenen minder telefoons verkocht. Volgens marktonderzoeker IDC gingen in het eerste kwartaal zo'n 11% minder smartphones over de toonbank. Een ander onderzoeksbureau schat de afname zelfs 17%. De eerste drie maanden van dit jaar zijn er zo'n 275 miljoen toestellen verkocht. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen overtuigend bewijs gezien dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium. Details over het bewijs wilde Trump niet geven... omdat de zaak nog wordt onderzocht. Over het algemeen wordt aangenomen dat het virus eind vorig jaar ontstond... op een markt met levende dieren in Wuhan. Maar er zijn ook theorieën dat de oorsprong ligt in een laboratorium in de buurt... waar het mogelijk per ongeluk zou zijn ontsnapt. De Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 111.000 ondernemers geholpen. Ook 24.000 consumenten kregen financieel wat meer lucht. En dat deden de banken door aflossingstermijnen van leningen en hypotheken te verlengen en door nieuwe kredieten te verstrekken. Niet alle bedrijven krijgen hulp van hun bank. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de hulp alleen bedoeld voor bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren. De overheid en banken kijken nog of er hulp kan komen voor met name kleinere bedrijven die met de huidige regeling nog niet geholpen zijn. Het weer, vooral aan de kust nog buien, landinwaarts wat droger bij een graad of acht.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 vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le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 Zandvoort. love because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 自。 The.